5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er komen honderden miljoenen euro's binnen voor de restauratie van de Notre-Dame... de Parijse kathedraal die gisteren zwaar beschadigd raakte door een brand. Ook de familie Betancourt, eigenaar van L'Oréal, doneert 200 miljoen euro... nadat eerder ook al miljoenen donaties waren toegezegd... door Franse modemerken en bedrijven. De Franse president Macron zei gisteravond... dat er ook nog een internationale inzamelingsactie komt. Hoeveel de wederopbouw gaat kosten en hoe lang lang het allemaal gaat duren is nog niet duidelijk. Het vuur zou zijn ontstaan tijdens restauratiewerkzaamheden. De Tweede Kamer wil dat justitie meer doet tegen bedreigingen via sociale media. Aanleiding zijn de doodsbedreigingen aan het adres van PVV-leider Wilders. In de meeste gevallen gaat het OM niet tot vervolging over. Dat komt volgens minister Grappenhaus vooral doordat de identiteit van daders... die vaak ook in het buitenland zitten, niet te achterhalen is. De Kamer wil dat providers en sociale mediabedrijven als Twitter en Instagram aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om mee te werken aan de opsporing van bedreigers van politici. Volgens Grapperhaus moet dat in Europees verband gebeuren. De straf tegen de man die zijn moeder hielp bij zelfdoding blijft staan. De Hoge Raad handhaaft de straf van een half jaar voorwaardelijk... die was uitgesproken door het Hof in Den Bosch. Albert Heringa hielp zijn hoogbejaarde moeder in 2008 met euthanasie. Op televisie werd twee jaar later een documentaire uitgezonden... waarin te zien was hoe hij op verzoek van zijn moeder... medicijnen door haar vla mengde. Heringa beriep zich op een noodtoestand... omdat de huisarts niet bereid was om mee te werken. Volgens de Hoge Raad heeft het gerechtshof dat beroep op noodweer terecht verworpen. Zanger en presentator Frans Bauer stapt in oktober weer over naar RTL. Hij gaat daar een muziekprogramma en een reisprogramma presenteren. Frans Bauer maakte de laatste jaren verschillende programma's voor Afro-Tros... zoals Banana Split en onlangs nog Frans Bauer in China. Hij begon zijn carrière bij RTL in 2003 met de real-life soap De Bauers. Het weer, het is 14 graden in het noorden, 18 in het zuiden. In het zuiden neemt de bewolking toe. Daar kan ook nog een bui vallen. Morgen meer bewolking. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een hele drukke avondspits met ongelukken op een aantal plaatsen. Zoals op de A1 nu weer van Amersfoort naar Amsterdam bij knooppunt Watergaasmeer. De rechterrijstrook is dicht op de A1 en dat leidt tot een file vanaf Muiden. De vertraging is ruim een kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer en een kwartier vertraging. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 6 kilometer en een kwartier oponthoud. Op de N208 van Sassenheim naar Haarlem staat het vast tussen Lisse en Hillegom Hillegom. De vertraging is daar een half uur. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein.